Goedemorgen, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het tegenoffensief van Oekraïne speelt zich af in zeker vier gebieden in het zuiden en het oosten van het land. Dat meldt het Institute for the Study of War. Volgens deze Amerikaanse organisatie heeft Oekraïne onder meer terreinwinst geboekt rond Bakhmut, de stad waar al een jaar om wordt gevochten. Vanuit de kant van Oekraïne zijn daar constant aanvallen te horen op plekken waar de Russen zich schuilhouden. Dat ziet en hoort ook deze journalist van Al Jazeera die in het gebied is. What we were shown were, as I say, artillery positions that were firing on Russian positions to the south of Bakhmut. President Zelensky bevestigde gisteren voor het eerst dat het tegenoffensief is begonnen, maar heel veel meer wilde hij er niet over kwijt. In de buurt van Rotterdam is vannacht weer een explosie geweest. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en is er niemand aangehouden. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden om de haverklap explosies. Vermoedelijk zitten drugsbendes erachter. Zoek je nog een stalling voor je in? Nou, vergeet het maar. De stallingen zitten overvol en dat komt vooral omdat we de afgelopen coronajaren massaal huizen op wielen hebben gekocht. Voor veel mensen was dat een alternatief om toch op vakantie te kunnen, maar je moet hem wel in een stalling kwijt kunnen. Parkeer je je sleurhut op straat, dan wordt hij weggesleept en kan je een hoge boete krijgen. En Manchester City heeft gisteravond geschiedenis geschreven. De club versloeg in Istanbul internationale met 1-0... en won daardoor voor het eerst in het bestaan de eh, Champions League.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 Samenstellingen, presentatie Alco B. En eh, wat gaan we doen? In ieder geval hele mooie eh, muziek draaien. Dat staat eh, voorop natuurlijk. Jazzmuziek. En als thema zitten erin onder andere muziek over bees, bijen. enkele soundtracks. Muziek over ijs natuurlijk. iets over koelte moet erin zitten. En ook enige big bands. En we begonnen deze aflevering eh, met de muziek van Emile Claire Barlow. Dat is een Canadese jazzzangeres die eigenlijk de laatste vijf jaar volgens mij helemaal niks heeft uitgebracht. Maar deze cd is, dacht ik, in maart uitgekomen. Uh, Sparkbirds. En eh, ja, in de tijd van corona keek ze wel eens naar buiten. Net als iedereen, als je binnen moest blijven. En dan zag ze de vogels. En de vogels waren voor haar een bron van inspiratie. En eh, is deze prachtige cd tot stand gekomen. Emile Claire Barlow. Heeft volgens mij ook ooit eens een cd met Metropool gemaakt. Mooie muziek. Eh, ja, en dan gaan we over naar deze natuurlijk. Want de zon die schijnt, het is een prachtige dag. En dan betekent dat eh, we wel dit moet gaan doen natuurlijk. to it, baby. She goes out every night to the morning's light, and she sleeps all day. So come on, I get up, I won't see you. Get Out Your Lazy Bed, de band met Bianco. En Get Out Your Lazy Bed, dat is eh, natuurlijk wel van toepassing vandaag. Hoewel, toen ik vanochtend naar de studio ging... toen zag ik dat het al behoorlijk druk was langs de weg. En veel mensen op de fiets, veel wandelaars... en natuurlijk ook heel veel auto's... die allemaal weer een plekje moeten vinden in het mooie Zandvoort, zou ik bijna zeggen. Ik wens iedereen veel succes daarmee om nog een betaalbaar plekje te vinden. Eh, en eh, ja, het, het wordt natuurlijk smeren vandaag. Factor 50 minimale en blijven smeren de hele dag. En dan heb je natuurlijk wel iets cools nodig. En daar heeft eh, June Christie over gezongen. Something Cool. June Christie's. Even kijken, hier komt ze. Something cool. I'd like to order something cool. It's so warm here in town And the heat gets me down Yes, I'd like something cool My, it's nice To simply sit and rest a while don't ordinarily drink with strangers just right for the heat, save my furs for the cold. something cool. I bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different beaux who would beg and beg to take me to the ball. in the fall. And who'd think the man I loved was quite so handsome, quite so. just a memory I had. One I almost forgot, cause the weather's so hot, and I'm feeling so bad. About a date, oh wait, I'm such a a guy who stopped to buy me something. zijn aangekomen bij een tweeluikje over de, ja, film en muziek. En deze prachtige klanken die komen uit de film Betty Blue. En dat is het nummertje Betty Ezorg. En Gabriel Gerard is de componist daarvan. En een ander stukje filmmuziek wat is van Benjamin Herman. En dat heet eh, is uit de documentaire over de snoek, de, Citroën. En dat is het nummertje getiteld Sarah Sunbaiting. Nou, dat weten we wel, want sunbaiting gaan een heleboel mensen hier eh, vandaag doen. Sarah Sunbaiting. waren de mooie klanken van eh, Benjamin Herman. Eh, eh, Sarah Sunbating. Ja, daar gaan genoeg mensen op het strand plat vandaag, denk ik. ik weet niet of er veel wind staat. In ieder geval een fantastische dag om lekker te bruinen. Maar of dat zo gezond is, dat zullen we maar even in het midden laten. Eh, er is een bandje in Rotterdam, getiteld De Nazaten... voorheen van Prins Hendrik uit mijn hoofd. En die maken fantastische muziek. En daarom vraag ik jullie speciale aandacht voor een nummertje van De Nazaten. Dan moet ik even kijken hoe dat nummer ook heet. De Lok van het... Even kijken, de Lok van het... Dwaalspoor. Komt van de cd de, als de haan tanden krijgt. En het mooie van dit nummer vind ik het ritme luister en geniet naar de... ik dacht dat ze Rotterdam kwamen. Het is een mengsel van allerlei klanken uit eh, ja, wereldmuziek, eh, blaasorkesten. Eh, de lok van het Dwaalspoor. Prachtig ritme. dat was natuurlijk Bebel, Gilberto. Eh, ja, ik zou bijna zeggen... Van de week, eh, is, of was het vorige week, weet ik niet eens meer... Astrid Gilberto overleden. Maar die Bebel was wel een, eh, een kind van Gilberto... maar niet van Astrid. volgens mij had die Gilberto ooit nog eens een relatie met een zangeres. En daar is die Bebel uitgeboren. Daar zijn we daar ook weer van op de hoogte. Mooie muziek. En dat past ook wel een beetje met dit warme weer. Die beetje die samba-klanken. wat totaal geen samba is... Dat is eh, Greetje Kouwveld. Eh, een Nederlands product. Poor Butterfly. Ja, in de zomer met dat warme weer vliegt er van alles rond. Onder andere prachtige vlinders. Poor butterfly. the blossoms waiting. Poor butterfly, for she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. muziek uit de oude doos blijft natuurlijk geweldig. En dat kun je altijd blijven horen. De muziek van Gretje Kouwveld. Ja, prachtig. Eh, nog iets uit de oude doos. Iedereen kent nog Chris Barber. En dat nummertje wat hij gaat spelen, Ice Cream. Ja, ik zou eigenlijk niet weten wie het niet uitgevoerd had. Het is wel een hele bekende van eh, Chris Barber, Dutch Swing College Band. En, en, eh, velen hebben dat uitgevoerd, Ice Cream. Everybody want ice cream, rock. Come on and rock, me, baby rock. Ice cream, you scream. Everybody want ice cream, rock. Come on and rock, me, baby rock. Hasiola, Pepsi Cola. Everybody digs that old Coca Cola. Ice cream, you scream. Everybody want ice cream, rock. Rock me, Baby rock. it's cola. Everybody wants that lovely, lovely old oh, North Dakota. Ice cream, you scream. Everybody want ice cream. Oh, come on, rocket, money, sunshine. zal deze toch langzaam eh, moeten stoppen. Want eh, ja, dit is een uitvoering die eh, tegen de 10 minuten duurt. Dat de meeste uitvoeringen van Ivescream zijn zo rond de 2, 3 minuten. Maar de, Chris Barber en zijn maten die hebben er iets heel langs van gemaakt. tot zover Chris Barber. Maar er is ook een Canadese pianiste, Laila Bialy. Die heeft eh, onlangs nog een nieuwe cd uitgebracht. Die is eh, eh, pas uitgekomen, dacht ik volgens mij. En die heeft ook een ice cream versie op de cd gezet. Maar dat is een andere soort ice cream die je, je normaal verwacht. Het is een totaal ander lied. Ice Cream van Laila Bialy. De Canadese jazzpianiste. En dit, komt van een cd'tje From Sea to the Sky. Laila Bialy om Jouw liefde is eh, beter dan eh, ice cream. Nou, ik weet niet wat vandaag het beste is. Dus eh, als je kan kiezen tussen ice cream en liefde... Nou, alle twee is natuurlijk het mooiste. iets heel anders. De Manhattan Jazz Quintet Summer Walls. saaie van de Manhattan Jazz Orchestra. Eh, leuk muziekje, een zomers, muziekje zou ik bijna zeggen. Als je op een, uh, een koel plekje zit, in de schaduw, onder je parasol... met een heerlijk drankje, dan is deze muziek eh, meer dan het geniet waard. Maar dat geldt ook voor de muziek van Hardy Breuer. En ja, toch wel een bijzonder figuur. En met zijn quintet heeft hij in de 50 jaar een cd gemaakt, Mallet Magic. En daarvan Bumblebee bolero. Nou, dat is wel een bekend klank. Die komt uit de klassieke muziek. Ik had het gehad over vliegende jongens. Nou, onder andere dit. ziet als het ware die bijen eh, eh, eh, ja, vliegen van bloem naar bloem. Prachtig, prachtig. ja, het eerste uur zit er alweer op. We hebben zomers muziek geleid, zou ik bijna zeggen. Die aansluit bij het weerbeeld van vandaag. En we hopen dat dat weerbeeld nog een poosje gaat blijven. Zo. En dat is ook wel de verwachting, heb ik begrepen. En het laatste nummertje, dat is Gordon Goodwin. Big Fat Band, daar ben ik aanhanger van. Sing, sang, sang, hele bekende. Tot de klok van 11 uur. Komt-ie. Ja, ik moet op terugdraaien. Ik eh, hoop dat je na de klok van 11 eh, uur er weer bij bent. We gaan gewoon verder met het draaien van mooie zomerse jazzmuziek. En eh, tijd voor koffie, tijd, misschien wel tijd voor een frisdrankje. Oh, ik weet het niet. Genoeg blijven drinken in ieder geval, hè. Dat is belangrijk. Tot zo.